om de Kanaalparade te bekijken. De gemeente is bang dat zwakke delen van de kades instorten... als er te veel mensen opstaan. Bij onder meer het Pulitzer Hotel en langs een deel van de Prinsengracht... komen hoge hekken. Op andere plaatsen staan lage hekken, maar mag er niemand langslopen. Het herstel van de kaders in Amsterdam gaat nog jaren duren. Op een kampeerboerderij in Leusden in Utrecht zijn 33 kinderen en twee personeelsleden door de hitte onwel geraakt. De hulpdiensten rukten massaal uit. Bij sommige kinderen was de lichaamstemperatuur opgelopen tot boven de 40 graden. De kinderen en de personeelsleden werden overgebracht naar het calamiteitenhospitaal in Utrecht. Inmiddels mogen de meesten weer naar huis. De kinderen komen uit Rijnsburg en waren in Leusden op zomerkamp. Voor de kust van Libië zijn waarschijnlijk 150 migranten verdronken... zeggen de Libische kustwacht en de UNHCR. Ze zaten met 250 à 300 mensen op een houten boot en die sloeg om. Bijna 150 anderen zijn door vissers gered, overgedragen aan de kustwacht... en teruggebracht naar Libië. De meeste slachtoffers zouden migranten uit Eritrea zijn. FC Utrecht is het Europese seizoen begonnen met een gelijkspel tegen Zrinski Mostar. In de Galgenwaard werd het in de tweede voorronde van de Europa League 1-1. Voor Utrecht scoorde Kerk. De return is volgende week donderdag. En het weer nog in het uiterste zuiden mogelijk een onweersbui.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 Mijn naam is Ben Oveugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwheidsmuziekprogramma. muziekprogramma. Ja, moet je altijd een beetje gedragen uitspreken natuurlijk. We gaan beginnen met een nieuw werkje. Camille, Camille Nelson. Sacred Lullaby, zo heet eh, dit album van deze dame op gitaar. Sing-songwriter. Eh, ze heeft het heel slim gedaan met eh, afwisselend ehm, een liedje en dan een instrumentaal, een liedje, instrumentaal enzovoorts enzovoorts. Er staan heel wat werkjes op. Ehm, en ja, allemaal lullabies, kinderliedjes. Daar gaan we naar luisteren. Ik wens je heel veel luisterplezier. Wil je het allemaal meelezen, dan kan dat natuurlijk via de website peacefulradio.info. Pacific Ocean. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at acousticoceanmusic.com. This is Brian Toole Hughes of Atopus.